kilometers lange files. Het pensioen van 30.000 havenarbeiders stijgt met bijna 14 procent. Dat is een gevolg van de schikking die de havenwerkers hebben gesloten... met de voormalige eigenaar van hun pensioenfonds, de stichting Optas. Die verkocht het fonds vier jaar geleden aan Egon... en verdiende daar 1,3 miljard euro mee. Optas wilde het geld besteden aan sociale en culturele projecten... maar de havenwerkers vinden dat zij er recht op hebben. Met de schikking krijgen ze nu dus deels hun zin. Dan nog het weer.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 De Nederlandse politie en justitie houden de Amerikaanse ambassade nauwgezet op de hoogte van lopende onderzoeken. Dat blijkt uit de Wikileaks-documenten die in handen zijn van de NOS. Zo worden de namen van Nederlandse terreurverdachten doorgegeven... zonder dat de VS daar een officieel verzoek voor indient. Dat gebeurde onder meer bij de arrestatie van twee terreurverdachten... in de zomer van 2004... en ook bij de arrestatie van twee leden van de Hofstadgroep... in het Haagse Laankwartier later dat jaar. Soms wordt de Amerikaanse ambassade al geïnformeerd... terwijl de huiszoekingen nog bezig zijn... Verder blijkt uit de documenten van Wikileaks dat er FBI-agenten bij het KLPD werken. Uit de documenten blijkt ook dat een Nederlandse topambtenaar de Verenigde Staten in 2008 heeft geadviseerd om een Afrikaanse rebellenleider te laten vermoorden. De rebellenleider in kwestie is Jozef Kony, die met zijn verzetsleger van de Heer dood en verderf zaait in Oeganda, Congo en Sudan. In Tunesië is het nieuwe tijdelijke kabinet van nationale eenheid gepresenteerd. Daarin zijn ook drie leiders van de oppositie benoemd, de huidige minister van Binnenlandse Zaken, Buitenlandse Zaken en Defensie houden hun post. Ook de minister van Financiën wordt opnieuw benoemd. De tijdelijke regering wil als eerste daad alle politieke gevangenen vrijlaten. Daarnaast willen ze onderzoek doen naar de allerrijkste